12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. kregen van de farmaceutische industrie. Dat schrijft de Volkskrant. Het geld gaat vooral naar specialisten die veel medicijnen voorschrijven. Uit een overzicht van de Volkskrant blijkt dat medicijnfabrikanten met name geld gaven aan reumatologen, longartsen en internisten. De best betaalde arts ontving in 2015 ruim 38.000 euro. Artsen die geld aannemen van de farmaceutische industrie doen niets illegaals, uit Amerikaans onderzoek blijkt dat zij meer recepten uitschrijven voor dure geneesmiddelen. Feyenoord heeft de kaartverkoop voor de Europa League stopgezet vanwege een grote storing. Sinds 9 uur vanochtend konden seizoenskaarthouders kaarten kopen voor de groepsfase van de Europa League. Maar de site van het bedrijf dat de kaartverkoop regelt, kampt met een technische storing en ligt plat. Op Twitter zegt Feyenoord dat er dit weekend geen kaartjes meer worden verkocht en dat er maandag meer informatie komt. De Filipijnse president Duterte heeft een staat van wetteloosheid uitgeroepen in het land... als reactie op de aanslag van gisteren in zijn thuisstad Davao. Op die manier heeft het leger volgens Duterte meer mogelijkheden... om de politie te ondersteunen bij huiszoekingen en controleposten. Bij de explosie op een drukke markt vielen 14 doden, 70 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Davao zou zijn opgeëist door de Filipijnse terreurgroep Abu Sayyaf. Veel klanten van KPN kunnen niet internetten vanwege een grote storing. Volgens de provider is het probleem landelijk. Een woordvoerder zegt dat het probleem geldt voor de vaste internetdiensten. Mobiel bellen en internetten lukt wel. Sommige winkels melden dat er door de storing bij KPN niet kan worden gepind. Het bedrijf doet geen voorspelling over hoe lang het duurt voordat de problemen zijn opgelost. Het weer dan nog, wolkenvelden en soms een bui, vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond gaat het regenen en ook morgen vallen er buien, af en toe met onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij, vertraging nog zo'n 10 minuten. Door werkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht... bij knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer file, ruim 10 minuten vertraging. Op de A12 eh, vanuit Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein 5 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. En bij de werkzaamheden op de A12 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette 4 kilometer.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 Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good.